Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland, is de oproerpolitie ingezet... om met waterkanonnen een eind te maken aan een protest. Er zijn ook demonstranten gearresteerd. Het protest van duizenden mensen begon na de onaangekondigde beëdiging... van president Lukashenko vanochtend. Lukashenko claimt dat hij bij de verkiezingen van 9 augustus... een grote overwinning heeft behaald. Maar algemeen wordt ervan uitgegaan dat er is gefraudeerd. Ooggetuigen melden dat uit de waterkanonnen die de politie gebruikt... geen helder water komt maar een gekleurde vloeistof. De Franse zangeres en actrice Juliette Gréco is overleden. Gréco trad bijna 70 jaar lang op. Al die jaren zag ze er bijna hetzelfde uit. Zwarte kleding, zwart stijl haar en zwart oogpotlood. Bekende chansons zijn Les Feuilles Mortes, Sous l'échelle de Paris en Je suis comme je suis. Gréco speelde ook in films. Juliette Gréco is 93 jaar geworden. Als de NOW-regeling voor bedrijven wordt verlengd... moet eerst worden gecontroleerd of bedrijven wel recht hebben op de coronasubsidie... voordat die wordt uitgekeerd. Dat adviseert de Algemene Rekenkamer aan de Tweede Kamer. De NOW-regeling is bedoeld om bedrijven te helpen... met het doorbetalen van de lonen in coronatijd. Bedrijven krijgen dat geld nu als voorschot... en pas achteraf wordt gecontroleerd of de aanvraag terecht was. Dat systeem is te gevoelig voor misbruik, zegt de Rekenkamer. En Frank de Boer wordt vrijdag gepresenteerd als bondscoach van het Nederlands elftal. De trainer van 50 heeft een contract voor twee jaar getekend. De Boer zit 7 oktober voor het eerst op de bank tijdens de vriendschappelijke interland tegen Mexico. En vier dagen daarna volgt de eerste officiële wedstrijd op bezoek bij Bosnië en Herzegovina in de Nations League. In 2010 was de Boer alles assistent bij Oranje onder trainer Bert van Marwijk. Het weer, vannacht buien, temperatuur 10 graden.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 Yo me fez chorar. Yo fue quien un día yo me hice llorar. Llora me estará, ahora en plan de un amor que un día no supe cuidar. Ooh. vámonos al vamos a dar un que nunca se termina. Si quieres algo serio, hay que ver mañana. Si somos novios pasamos ganas. Baila, baila, baila, ponle música pa' que esto no pare. Baila, baila, baila, tengo que besarte antes que se acabe. no me sale de tu traje, no trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Mientras que no quiere, pero me tiene que Baila Bailame como si fuera el último Enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui.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 I know that there's something so special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words, cause you know what it means to me, babe. When you get me, you get me, you get me. special about you and me, babe. You got me, you got me, you got me feeling fine. So just say the words, cause you know what it means to me, babe. When you got me, you got me, you got me feeling right.